Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Ook in het Verenigd Koninkrijk mogen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen... van het type Boeing 737 MAX. Dat is neergestort in Ethiopië. Het is het eerste grote Europese land dat besluit de toestellen te verbieden. Maleisië, Australië en Singapore besloten dat eerder vandaag ook al... en gisteren deden China en Indonesië dat al. Daarnaast is er een steeds groter aantal luchtvaartmaatschappijen... dat heeft besloten de 737 MAX aan de grond te houden. De Tweede Kamer wil dat meer mensen met Q-koorts schadevergoeding krijgen. Patiënten die na 2011 ziek werden krijgen geen vergoeding. Slachtoffers van de Q-koortsuitbraak van voor 2011 ontvangen 15.000 euro. De tegemoetkoming kon tot 1 februari 2019 worden aangevraagd. Veel partijen in de Kamer willen een ruimere regeling. Regeringspartij CDA wil dat de regeling opengesteld blijft... En vindt dat mensen die nu of in de toekomst ontdekken dat ze de ziekte hebben... ook geld moeten ontvangen. De hoogste juridisch adviseur van de Britse regering noemt de afspraken die premier May gisteravond sloot met Europese commissievoorzitter Juncker een verbetering, maar een waterdichte garantie zijn ze niet. Volgens Jeffrey Cox is de kans kleiner geworden dat het VK eindeloos blijft hangen in de backstopregeling, maar het risico blijft bestaan. De Britten kunnen de backstop niet eenzijdig opzeggen... zei Cox in een toelichting in het Lagerhuis... dat veel waarde hecht aan zijn oordeel. Een dissidente Noord-Ierse republikeinse groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor het versturen van bombrieven naar verschillende locaties in Londen en naar de universiteit in Glasgow. De groep noemt zich de IRA, maar staat los van zijn voorloper. Het zou gaan om militanten die tegen de Noord-Ierse vredesovereenkomst van 1998 zijn. De bombrieven werden een week geleden ontdekt, onder meer op vliegveld Heathrow en treinstation Waterloo. Niemand raakte gewond, er is nog niemand aangehouden. Het weer bewolkt, aan het eind van de middag vanuit het westen regen. Veel wind, aan zee stormachtig met flinke windstoten. Het wordt ongeveer 8 graden en ook morgen buien met veel wind en opnieuw een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. Op de A8 Zaandam Amsterdam kun je niet rechtstreeks de A10 op bij het Koenplein.